Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Directeur Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds noemt het extreem belangrijk dat Nederland volgend jaar het begrotingstekort brengt tot terugbrengt tot onder de 3%. In Nieuwsuur zei ze dat hoge tekorten in combinatie met weig tot geen groei niet vol te houden zijn. Nederland is op dat vlak altijd heel stabiel geweest, zei ze. Lagarde zei in het interview ook dat de Griekse crisis tijd gaat kosten. Lagarde zei niet te hopen dat Griekenland uit de euro treedt, maar ze zei dat het land zich dan moet houden aan het akkoord met de eurolanden. Veel Grieken verzetten zich tegen de ingrijpende bezuinigingen in het akkoord. De reacties op het vijfpartijenakkoord zijn wisselend. Vanmiddag lekten de maatregelen uit. De koopkracht daalt in de plannen gemiddeld met maximaal 2 procent. PvdA-leider Samsom zegt dat de maatregelen er hard inhakken bij mensen met een laag inkomen of mensen die zorg nodig hebben. De vakcentrale FNV vindt dat met het akkoord de koopkracht wordt gesloopt. Maar het CNV noemt het pakket redelijk afgewogen. Kinderen die het busongeluk van 13 maart in een tunnel in Zwitserland hebben overleefd, hebben een bedankbrief gestuurd naar de hulpverleners. De kinderen en ouders van de sint Lampartus school in het Belgische Heverlee stuurden de brief naar de hulpdiensten en ziekenhuizen in Zwitserland en naar het ziekenhuis in Leuven. Bij het busongeluk in Zwitserland kwamen 28 mensen om, onder wie zes Nederlandse schoolkinderen. In Albanië is discussie ontstaan over de Nederlandse ambassadeur Van den Doel. Een rechtsconservatieve partij vindt dat Van den Doel te positief is over homoseksualiteit. De partij wil dat de ambassadeur het land wordt uitgezet. De komende dag, tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie, wordt in de hoofdstad Tirana voor het eerst in de geschiedenis van Albanië een gay pride gehouden.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 who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. Want you to make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck 'em like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. cockle licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new ship, new young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. when your goon sprayed up Bet this bitch won't get a bet you, you won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh?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 This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. no, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.